4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Griekse parlement heeft ingestemd met het akkoord met de eurolanden over een nieuw pakket noodleningen. Het parlement in Athene debatteerde gisteravond uren over de bezuinigings- en hervormingsplannen in ruil voor Europese noodsteun. Premier Tsipras kwam pas tegen middernacht binnen. Het akkoord werd aanvankelijk verdedigd door minister Tsakalotos van Financiën. Zijn voorganger Varoufakis stemde tegen. Het voorstel kreeg een ruime meerderheid. Het was al verwacht omdat een groot deel van de Griekse oppositie premier Tsipras steunde. In Rotterdam zijn 13 mensen naar het ziekenhuis gebracht met koolmonoxidevergiftiging. De brandweer kreeg vannacht een melding dat in een woning in de wijk Saarloos een koolmonoxidemelder was afgegaan. Ook roken de bewoners een vreemde geur. Het bleek dat in het huis een stroomaggregaat stond te draaien. De bewoners van een aantal omliggende woningen werden door ambulancepersoneel gecontroleerd en bij 13 van hen bleek er een verhoogde concentratie koolmonoxide in het bloed te zitten. De ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. Zonder New Horizons scheerde maandag vlak langs de dwergplaneet. Door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas gisteren beschikbaar. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. Onder meer over bergen op Pluto van meer dan drie kilometer hoog. Feyenoord-middenvelder Jordi Klaasie vertrekt naar Southampton. De Engelse club heeft daarover een akkoord bereikt met Feyenoord. Klaasie tekent een contract voor vijf jaar bij de club van trainer Ronald Koeman. Hij traint vandaag al mee met Southampton, dat afgelopen seizoen goed presteerde. Feyenoord krijgt naar verluid 10 tot 12 miljoen euro voor Jordi Klaasie. Het weer, enkele opklaringen bij minima rond 14 graden. Vanochtend in het noorden nog veel wolkenvelden. Daar wordt het 20 tot 22 graden. In het midden en zuiden geregeld zon bij 24 tot 27 graden.